Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu begint morgen tijdens zijn bezoek aan Washington... met de onderhandelingen over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Netanyahu ontmoet de Amerikaanse Midden-Oosten gezant Steve Witkoff. Die zal de standpunten van Israël daarna bespreken met functionarissen uit Egypte en Qatar. Die landen hebben eerder bemiddeld tussen Israël en Hamas. Netanyahu heeft ook later een ontmoeting met president Trump. De man van 24 die gisteren nacht in Breda werd ontvoerd is weer terecht. Volgens de politie gaat het goed met hem. De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij een sportcomplex. Hij zou door meerdere mensen met bivakmutsen en vuurwapens zijn meegenomen in een busje. De aanleiding van de ontvoering is nog onduidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij een zalencentrum in Rotterdam is vanochtend vroeg geschoten. Er was op dat moment een feest aan de gang. Twee mensen raakten gewond. Eén slachtoffer lag binnen, de ander werd een straat verderop gevonden. Volgens de politie hebben veel mensen de schietpartij gezien. Er zijn twee verdachten opgepakt. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van een dodelijke raketaanval op een school in Suja... in een Russische stad in de regio Koersk, die wordt bezet door Oekraïne. Bij de aanval kwamen vier mensen om het leven. Ook lagen er honderden mensen onder het puin. Het schoolgebouw werd volledig verwoest. Het Oekraïense leger zegt dat Rusland opzettelijk de school met burgers heeft aangevallen. Rusland spreekt dat tegen en zegt dat de raket van Oekraïns grondgebied afkwam. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het vriest nu nog in het grootste deel van het land... maar de temperatuur loopt vanmiddag op naar 3 tot 5 graden. Morgen mix van zon en wolken bij opnieuw een graad of 5.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 Good morning. Good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen. Dit is Jeroen van Sluisdam. Ik heb vandaag het programma samengesteld, CFM Jazz, en presenteer het ook. Zoals u hoort ben ik enorm hees, dus ik ga gauw met de muziek verder. Het eerste nummer wat klaar staat is van Ben Webster. Komt van zijn album Soulfeel en ik ga het gelijknamige nummer draaien. met Soulfeel. Ik ga verder met een eh, heel ander mooi album. In, eind vorig jaar heeft Marcel van Veenendaal, de zanger van Direct... de popband, een prachtig jazzalbum uitgebracht... samen met Jan van Duikeren. Het album heet ehm, A Love on Field. En ik ga ervan draaien het nummer Here's to Life. Jan van Duikeren en Marcel Veenendaal. satisfied. I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill and do it all again. Duikeren en Marcel Veenendaal op dit uh, prachtige album. Ook John Engels op uh, drums, Karel Boulet op piano en contrabas Aram Kersbergen. Het is zo'n mooi album dat ik straks nog een nummer ga draaien hiervan. Maar eerst verder naar Sam Newbold. Een Engelsman die in eh, Amsterdam woont. Hij is opgegroeid in North Yorkshire. En zijn eerste twee albums gingen over zijn vroege jeugd. Maar nu heeft hij een, ehm, een album gemaakt wat veel meer internationaal uh, aanvoelt en volwassen voelt. En hij wordt hierop vergezeld door Bernard van Rossum op Noorsax, Savi Torres op piano, Jord Terwijn op dobbelbas... Guy Salomon op drums, Beth Eggett op voice... Het album heet Homing en het nummer dat ik ga draaien heet Engle Sea. Sam Newbold. Ja, dat was Sam Newbold, dus Engelse saxofonist. Ik ga verder met Marty Erlich. Marty Ehrlich, een sopraan saxofonist, maar hij speelt wel alt saxofoon en basklarinet. Hij heeft een mooi album gemaakt, het heet Song uit 2001. En hij speelt hier onder andere op samen met Yuri Kane op piano. Het nummer wat ik ga draaien heet I Pity the Poor Immigrants. Patti Ehrlich met I Pity the Poor Immigrant. Ik ga verder met Etta James van haar album Mystery Lady Songs of Billie Holiday, You've Changed. You've changed That sparkle in your eyes Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You changed. You've changed. Your kisses aren't so blasé. were bored with me in every way. I can't understand you changed. You've forgotten the word I love you. Each memory that we share. You ignore every star above you. I can't realize you ever cared. James met You've Changed. En dan Kenny Barron. Hij heeft al eh, decennia lang prachtige albums gemaakt. En in 2000 maakte hij Spirit Song. Met onder andere Rufus Reed op dolbas, Billy Hart op drums... Regina Carter op viool, Russell Malone op gitaar. Gaat u luisteren naar Passion Flower. Het nummer duurt iets te lang om helemaal te draaien... maar eh, genoeg om heerlijk van te genieten. Passion Flower, Kenny Barron. Webster met Late Date van het album Soulville 1957. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En dat is van het Taylor XT Trio. Taylor XT is een pianist en hij debuteerde in 2001 op uh, Filoli met een eh, live optreden. Het nummer wat ik ga draaien heet Nostalgia in Times Square. En na het nieuws van 11 uur zijn, ben ik natuurlijk terug ga ik verder met eh, opnieuw een ander nummer van het uh, album Love Unfield van Jan van Duikeren en Marcel Venendal.